2 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De zes Greenpeace-activisten die vast werden gehouden op een vrachtschip met palmolie zijn weer vrij. De actievoerders klommen voor de kust van Spanje aan boord van het schip... en hingen daar spandoeken op tegen de palmolieproductie. De kapitein sloot hen op en liet de activisten na 33 uur van boord gaan. Volgens Greenpeace is er geen aanklacht ingediend tegen de actievoerders. De strijdende partijen in Jemen zouden bereid zijn tot vredesonderhandelingen... zegt de speciale VN-gezant voor het land. Die onderhandelingen moeten voor het einde van het jaar in Zweden beginnen. In Jemen woedt al bijna vier jaar een strijd tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Als gevolg van die oorlog dreigt nu een enorme hongersnood. Volgens de VN is op korte termijn de helft van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. Dat zijn 14 miljoen mensen. De vroegere president van Peru, Garcia, heeft politiek asiel aangevraagd in Uruguay. Dat zou hij hebben gedaan in de Uruguayaanse ambassade in Lima. Garcia wordt beschouwd als een van de meest corrupte politici van Peru. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en van witwassen. Hij zat al eens jarenlang in Colombia tot een aantal beschuldigingen tegen hem waren verjaard. Toen Garcia gisteren van de rechter een uitreisverbod kreeg vanwege justitieel onderzoek, meldde hij zich bij de Uruguayaanse ambassade. Nederland was een populaire vakantiebestemming afgelopen zomer. Campings trokken bijna een half miljoen buitenlandse toeristen. Dat is bijna 20 meer dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral Zeeland en Noord-Holland waren populair bij buitenlandse toeristen. Ook het aantal Nederlandse kampeerders nam toe met bijna 10 Onder de 1,3 miljoen Nederlandse vakantievierders bleek Gelderland het populairst.